Drie uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Aanklagers in de Amerikaanse staat Minnesota willen dat oud-politieagent Derek Chauvin 30 jaar de cel ingaat vanwege het doden van George Floyd. Chauvin werd eind april op alle aanklachten schuldig bevonden en hoort later deze maand welke straf hij krijgt. Zijn advocaten willen dat hij alleen een voorwaardelijke straf krijgt. Chauvin drukte in mei vorig jaar minutenlang zijn knie op de nek van de gearresteerde zwarte George Floyd. De 46-jarige man overleed in het ziekenhuis. Beelden van de arrestatie leidden over de hele wereld tot protesten tegen racisme en politiegeweld. In februari zijn er in totaal zo'n 2500 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is 40% minder dan in januari, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En ook lager dan in november en december vorig jaar. In totaal zijn sinds het begin van de uitbraak ongeveer 27.000 Nederlanders overleden aan COVID-19. Op het Grand Slam toernooi Roland Garros zijn de eerste besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Twee mannelijke dubbelspelers zijn uit de competitie gehaald en in quarantaine gezet. Roland Garros wil hun namen niet bekendmaken. Maar volgens de Spaanse sportkrant Marca gaat het om de als nummers 1 geplaatste Kroaten Pavic en Mektic. Hun namen zijn ook al uit het officiële speelschema geschrapt. Ze worden vervangen door een Spaans duo. De Israëlische oppositieleider Yair Lapid is erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat Israël voor het eerst in 12 jaar waarschijnlijk een regering krijgt zonder de huidige premier Benjamin Netanyahu. Lapid sloot een akkoord met Naftali Bennett van het eh, rechtse Yamina en andere kleinere partijen. Bennett en Lapid delen het premierschap, waarbij Bennett de eerste twee jaar voor zijn rekening neemt. Het weer. Komende ochtend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. In de loop van de dag vooral in het oosten buien... met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd.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 It always seems to go. I'll be breaking in two. I don't know what I do. If I didn't have you, if I didn't have you, I had nothing to lose. But that's not the truth. I don't know what I do.